Sit van der Linde met het NOS-journaal. Tijdens het zomercarnaval in Rotterdam is vanavond nog een keer geschoten. Opnieuw gebeurde dat op de drukbezochte Koolsingel. Op beelden is te zien dat iemand op de grond ligt voor het Rotterdamse stadhuis. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens de politie is er in elk geval één gewonde. Eerder vandaag werd er ook een schot gelost in de buurt van de parade. Daarbij raakte niemand gewond, zegt de politie. De schutter is op de vlucht geslagen. Zo'n 350 Nederlandse vakantiegangers worden vandaag en morgen vanuit het noorden van Italië teruggehaald naar Nederland. Deze week zijn ze gestrand door hevig noodweer in de regio. Auto's of caravans liepen zoveel schade op dat ze niet meer verder konden rijden. De Nederlanders worden met zeven bussen teruggehaald. De meeste bussen zijn al vertrokken. De operatie is een samenwerking van vijf alarmcentrales. Saoedi-Arabië organiseert volgend weekend gesprekken over de oorlog in Oekraïne. Tientallen landen worden uitgenodigd in Jeddah, meldt de Wall Street Journal. Onder meer Oekraïne, de Verenigde Staten, de EU, India en Brazilië zouden zijn uitgenodigd. Rusland is niet welkom op de top. Oekraïne en westerse landen hopen dat de top ertoe leidt dat de internationale gemeenschap steun geeft aan een vredesvoorstel dat in het voordeel is van Oekraïne. Volgens de krant hebben onder meer de EU en de VS hun aanwezigheid in Jeddah al toegezegd. Op meerdere Europese wegen is het vandaag erg druk geweest. In Frankrijk stond er iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file. Zwitserland liep de vertraging voor de Gotthardtunnel op tot meer dan twee uur. De Brennerpas werd enige tijd geblokkeerd door klimaatactivisten. En volgende week zaterdag wordt er nog meer drukte verwacht op de wegen. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. In het noorden nog een bui, maar op de meeste plaatsen is het droog.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 ze gluurt, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt ze met een glaasje Yo, elo, shari, kom, zeg het, kom Was het, kom, bek het, kom, druk het, kom Doe het, kom, twerk Elo, shari, kom, breng het, kom Geef het, kom, big en kom House Vibes.